Is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 18 april 2013 en dit is aflevering 157 van donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! welkom allemaal. Vandaag is het 18 april en we zitten eindelijk in de lente. En eh, bij donderslag zitten we al met onze gedachten bij de zomer, maar het is eigenlijk natuurlijk weer veel te voorbarig. Dus we zetten hier eh, in Studio 11 de zomer even opzij en dan gaan we ons eerst maar even concentreren op 2 uur donderslag. Eh, vandaag heb ik voor jullie weer diverse items en muziek van Tetel Bier. En natuurlijk eh, ga ik om ongeveer uh, tien over twee weer bellen met Rob Ricard. dan heb ik hem weer aan de telefoon en dan gaat het allemaal over hints en tips. En dan probeer ik weer wat van hem los te peuteren over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half bier. En tot die tijd kunnen jullie natuurlijk googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn. Want die hints en tips die kunnen jullie weer gebruiken om in Google eh, lekker te gaan zoeken. En vandaag is er ook weer plek voor onze zeer gewaardeerde vaste donderslagcolumnist Theo Fried En hij is hier met zijn nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er weer een hardnekkige rug rond. Theo schijnt iedere ochtend namelijk vanuit de bus samen met een vreemdeling naar wippende konijnen te kijken. Voordat hij aan het werk gaat. Hoe het precies allemaal zit, dat weet ik ook niet. Maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen. Eh, als ik het goed heb begrepen. Vandaag heb ik ook een primeur. Op 25 april komt het nieuwe album uit van Yves Fall. En dat album heet From Here On. En ik heb al enkele tracks liggen en ik ga straks wat laten horen. En straks ook in Afternoons kan je ook wat horen van het nieuwe album van Yves Vol. Je kunt me e-mailen, stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com e en WordPress spel je met dubbel S. En op eh, Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en er is nu tijd eh, voor muziek, want daar zaten jullie al lang op te wachten natuurlijk. Eh, deze plaat was vorige week te horen als de donderdisk Babysitters Gonna Roll van de Babysitters Circus uit New Zealand. The baby shit gonna roll. babysitter's mandate. If you're feeling loved up, throw your hands in the air. I'm like you're signaling a shit from the layup. Right, left, take your wrongs and make them all right. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Shake it, shake it to the babysitter, baby. Don't worry about anybody looking at you crazy. You can take your wrongs and make them all right. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Shake it, shake it to the babysitter, baby. Don't worry about anybody looking at you crazy. You can take your wrongs and make them all right. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Shake it, shake it to the baby, see baby. Don't worry about anybody looking at you crazy. You can take your wrongs and make them right. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Since roll down the main street, main street seems to roll down each home. Nou, we kunnen wel zeggen dat we van de kant af zijn. Naar Radio 501, donderslag. En uh, we zijn tot 4 uur natuurlijk. Eh, dit was de donderis van vorige keer. En we gaan naar een oudje toe van Three Dogs Night. En dat nummer dat heet Mama Told Me Not To Come. En Not To Come staat dan tussen twee haakjes. En dit is een nummer uit de jaren 70, eh, jaren 60, 70, ja ongeveer. Three Dog Night. tijd voor. Het is even na tweeën. En dan heb ik Rob Rikaan aan de lijn. En eh, Rob eh, die gaat weer wat vertellen over eh, wat hints en tips. Zodat jullie kunnen googlen wat zijn platenkeuze zal zijn straks om half bier. Rob, hartelijk welkom deze middag. Dank je welkom. De, de platenkeuze, daar bel ik voor. Ehm, straks om half bier. En dan kunnen de mensen, de luisteraars van de Radio 501 van Donderslag... kunnen dus tot half bier googlen. Maar waarop? dat wil ik eh, graag van jou horen. Ja, ik wil dat googelen, dat is natuurlijk eh, symbolisch bedoeld, hè. Want het internet is zo groot. Hoe bedoel je symbolisch? Ja, dat, dat vind je toch niet. Nou, dat weet ik niet. Maar, goed, we zien het wel. Zijn die tips dan zo ingewikkeld dat de mensen het gewoon niet kunnen, zullen kunnen vinden? Uh, nou, we zien het wel. We zien het wel. Kijk, als ik te veel zeg, is het te makkelijk. En als ik te weinig zeg, vind je het niet. Dat is waar. Maar ja, Tenzij je gewoon weet wie het is. Nee, maar ik denk dat jij daar wel een tussenweg in mee te vinden. Nou, ik zal een, een poging doen. Je bent ervaren genoeg, want eh, dit doe je niet voor de eerste keer. Ik ga even kijken. Het is uh, Southern Rock Blues. Southern Rock Blues? Southern. Southern Rock Blues from Hernando, Mississippi. Kom je daar nou helemaal vandaan? Dat is een, een zwemmen, jongen. Wat snel aan, dan moet je niet verzuipen in de Mississippi. Nou, daar komen ze vandaan. Met dubbel S, dubbel P, dubbel S. <laughs> ja. En een zootje I's ertussen. Ehm, daar komen ze vandaan? Ja. En het zijn de broertjes Dickinson die erin mee spelen. Ja, nou geef je al heel veel weg, hè? Dat weet ik niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Je had er nog nooit van gehoord? Hoe kom je hier dan aan? Omdat ik ze laatst gehoord heb. Oké. Ja. <laughs> nou, dat schiet ook niet erg op. <laughs> <laughs> maar jij weet nu al wie het zijn. Nee, ik weet het nog niet. Nou dan. Nee. Nou, dan weet je toch niet of ik er veel weggeef. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Nou, ja, maar dat vermoed altijd. ik. Nou, dat je te veel weg zou hebben. Ik ben benieuwd. Moet je luisteren. Ik ga een plaatje draaien. Zoals altijd. Ik dacht, eh, dat vind jij wel leuk denk ik. Want eh, dat moet jij kennen. Ik dacht aan eh, Crosby, Stills, Nash en Young. Met Teach Your Children van het album Deja Vu.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 Stil, Snes en Jong, het album Déjà Vu. Komen we bij iets heel anders en eh, ook erg mooi. Ik, eh, ik vind het erg mooi. Eh, je hoort ze niet vaak op de radio en wij draaien ze af en toe op Radio 501 wel. En ook nu in donderslag deze middag tussen twee en bier. En het nummer heet Even Less en het is van de band Porcupine Tree. Ja, Porcupine Tree. schrijft er wel een beetje mee. Want anders kunnen jullie nooit bellen. Want ze heeft een heel lang telefoonnummer eh, volgens mij nu. Of het is een, eh, een nummer van een kluis. Eh, zou ook kunnen. Ik zou het niet weten. Maar het is wel een nummer. En misschien moet je het opschrijven. Maar ja, dan zit ik erheen te praten. Lukt het ook niet meer. we gaan wat anders doen. Wat dachten jullie van Bed Heart? Van de laatste CD. En het nummer heet With You Every Day. En het zingt ze samen met Ruben eh, Winans. Of tenminste, ze speelt het samen met Ruben Winans. guess your labor wasn't in vain. To get out your way, I did everything. But I've been falling in love. van Yves Vol, No Compassion, van een cd die op 25 april uitkomt. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Nu op Radio 501. Blablablog, blablablog, blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 18 april 2013. Mijn eerste werkdag. Ik kan me mijn eerste echte werkdag nog goed herinneren. Ik stond bij de bushalte. De zon is net opgekomen en tegenover op het grasveld spelen konijntjes. Ik heb een hekel aan de bus. Daar begon het al mee. Na een half uur door elkaar geschud te zijn, sta ik in Nijmegen op het station. De trein naar Utrecht zit vol. Er zijn wel plekken vrij, maar dan moet ik naast een vreemde zitten. Ik gruwel al bij het idee. Ik heb een hekel aan de trein. In Utrecht stap ik uit en loop verdwaasd rond op zoek naar de bus. Eerst ga ik de verkeerde kant op. Geen bus te bekennen hier. Terug en via een andere uitgang naar buiten lukt het me dan toch eindelijk de halte te vinden. De bus rijdt naar Houten en ik stap uit bij de ingang van het industrieterrein. De rest moet ik lopen. Wat een enorm kut begin van de dag. Na drie dagen bel ik de lokale autodealer en bestel een tweedehands Peugeot 205. Inclusief studie heb ik op dat moment mijn bruto jaarsalaris aan schuld. Had ik al verteld hoe dat salaris tegenviel? Nou, dat deed het. Ik geloofde altijd in Gouden Bergen en ik geloofde ook wel dat je eerst met wat minder moest beginnen, maar zo weinig. Het probleem met het vervoer had ik dus redelijk snel opgelost. Maar happy was ik nog lang niet. Wat viel me dat werken ook tegen zich. Elke dag om 9 uur verplicht ergens te moeten zijn was zo niet mij. En elke dag pas 8 uur later weer mogen vertrekken was ook zo niet mij. Ik voelde me opgesloten. Een slaaf die voor een paar kralen misbruikt werd door sluwe zakenmensen. Kwam ook door het kloksysteem dat ongenadig de minuten bijhield dat je binnen was. Als je op het eind van de week niet op 36 uur uitkwam, had je echt een probleem. Ik dacht dat ik gek werd. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501 501 The heartbeat of internet radio. Na de avonturen van Theo Verriet in zijn blablablog is het weer tijd voor muziek. Rainy Night in Georgia van Tony Joe White. governed by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. A heavy rain a falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia i raining out in Georgia, or oh, if it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. It's such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all. many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it, think Find me a place in a boxcar. So I take out my guitar to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I'm alright. George op eh, Radio 501 in donderslag. Heerlijke muziek. Gelukkig eh, dat wij niet in een regenachtig Georgia zitten, want daar heb ik niet zoveel zin in. Ik heb meer zin in zonneschijn. En dat moet er nou eens een keertje lekker doorbreken. En dan eh, de zomer tegemoet. Dit is Bonnie Raitt, Split Decision. zondag was dat. ben ik naar de Small Town Music Walk geweest in uh, Horen. En de Small Town Music Walk dat, uh, speelt zich af op diverse plekken in Horen. En eh, op een van die plekken kwam ik Tim Loter tegen. En dat is een Deen en die zingt ook en die speelt gitaar. Het is een singer-songwriter, maar hij zit, in de blueshoek. En van hem heb ik een cd gekocht. En die cd zijn hele mooie nummers en daar wil ik iets van draaien. Uh, even kijken, eh, dit nummer wat ik van hem heb staan heet Papa Told Me. Just go for what you love. Don't let him try to tell you what it's all about. They don't know better, but I know that you do. And I'll tell you something you won't learn in school. I will tell you something you won't learn in school. Cause money's got no soul. Money's got no soul. Money's got no soul. Money's got no soul. Money's got no soul. No soul. took the hard way. I climbed the hill just about to give it up, but I'm here still. Now I do what I love to do. And I don't care if they if they take me for a fool. Cause money's got no soul got no soul. Money's got no soul. Money's got no soul. Money's got no soul. my best just to make him proud. Always done my best now just to make him proud. How about I make you proud? Whoa! How about I make you proud? Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. And. periode de bent van donderslag de Beatles, de Fab Four, John, Paul, George en Ringo. En ze speelden Helter Skelter van de White Album uit 1968 en dan wel de remastered version. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. We gaan luisteren naar een track van het eh, nieuwe album van Baltasar, de Belgische band. Het album heet Rats en het nummer dat heet The Man Who Owns The Place. I have seen the eyes upon us and I don't think they want us together I thought it through, and now it's coming for you. So shelter all the lines that I drawn, and the women I embrace are all agreed upon with the man who owns the place. It's over. It is walking evenly between you and me, this toothless terror. And it stares us in the face until we break our nose against the mirror. Well, I loved you for your madness, but now it has grown out of proportion through the cracks in your throne sister number of eyes that are pointing at me are growing. And this fear takes the size my father before me was showing. We get tempted by the lies of the whores with their eyes of crystal. in which I can read the number of bases and the joys of the pistol. My soul conceals a lot of corners, their secrets are yours, whereas I've never dared to descend through the doors leading to yours. All the lies that I drawn and the women I embrace are all agreed upon with the man who owns the place. It's over. Over. 走，往 be what you need. vrijdagavond 9 uur All Those Days to Feel Better van Derek Glack. En natuurlijk kiest Arwin Tarminga eh, morgenavond in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat is Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 5 alleen de toekomst in. Jij helpt toch ook? Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze jongens van 4 en 8. En onze dochters van 3, 5 en 12. De oppas is ook bereid de was te doen, bedden te verschonen, opa te verschonen, de dakgoot te zuigen. Er zijn makkelijkere manieren om geld te verdienen. Ga naar belastingdienst.nl slash jongeren en zie hoeveel geld je terugkrijgt van vorige baantjes. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates.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 I just can't take anymore. I'm just waiting for a change in your barriers. Cause in my meditate with what I'm thinking of. waiting for a change in your barriers. Cause in my heart, I hesitate with what I'm thinking of. Cause nobody loves a spaceman, and nobody loves their friends. You look at me like I'm crazy, but you'll get what you deserve. tweede uur van deze donderslag. Ik ben nog bij jullie tot 4 uur. Voor de luisteraars die net eh, inschakelen, we zijn bezig met donderslag aflevering 157 alweer. En er is al een uur muziek langsgekomen en ik heb nog een klein uur te gaan. Natuurlijk ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard en straks eh, vlak voor bier weer de donderslag muziekagenda. Eh, blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Straks afternoons met eh, van 4 tot 6 Arwin Tamiga. En hij gaat ook iets draaien van Yves Vol van het nieuwe album wat op 25 april uitkomt.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 Maar eerst muziek van de Scabs van het album Jumping the Tracks uit 1992 heb ik hier Robin de Liquor Store. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Blurred Lines van Robin Thicke. 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. We gaan nog wat draaien van Porcupine Tree. En het nummer, dat komt van eh, het album The Incident... En het heet Black Dahlia. Dahlia of Delia. Dahlia, denk ik. Tim Loter en hij was zondag bij de Little Town of Small Town Music Walk in Horen. Daar kocht ik zijn cd en van die cd heb ik nog een nummer en het heet Lover. en hij komt uit Denemarken en hij speelde prachtig mooie muziek. Daniel Lohus of Daniel Lohuus. de slomste putjes scheppen. Tot de koning van het heelal. Schaap van Daniel Lohuus van het album Idikana. Dat is eh, pas op de markt. Prachtig mooie nummers staan erop. En dit is er eentje van Ayu verkleden als schaap. Scha schaap, schaap. Ik kan het moeilijk uitspreken hoor. Het is eh, Neder-Saxisch. Komt uit de Achterhoek of Drenthe, die kant uit. Tijd voor Hans Verlier en de Sidekicks. fading Away. circles in the ocean at dawn. Sunlight is reflecting the day. Red hot fever is circling my mind. My sanity goes up. Sidekicks. En we gaan naar de J. Giles Band. Speciaal voor de mensen die van mondharmonica houden. Dit eh, komt van een live album. Het is een live versie en het heet Wenner Jammer. radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help door jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. de platenkeuze van Rob Ricard. Luisteraars, eh, als ik hier op mijn klok kijk in Studio 11, dan zie ik dat het half bier is. En dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze met Rob hallo, En ja, je wil het geloven of niet, maar Rob Ricard heb ik hier aan de telefoon. Ik had hem eh, vanmiddag al in het eerste uur aan de telefoon. En nu natuurlijk voor de uitslag van eh, de fabelachtige ja, rebus, zullen we het zo noemen? Nou, <laughs> nee, het was geen rebus. Geen rebus. Nee, het was gewoon een Google-wedstrijd. Hoe noem je dat? Een Google-wedstrijd. Google-wedstrijd, nou, dat klinkt leuk, ja. Heb je ze gevonden? Ehm, ik heb er geen tijd voor gehad om te ah, googlen. Ik, heb het hartstikke druk met mijn programma. Nou en, ehm, Misschien moet ik je brieven per e-mail. En de, redactie die heeft wel gekeken. Die heeft het eh, schijnbaar gevonden. Want die zitten met een big smile naar me te kijken. Maar die zeggen niks. Oh, nou dan ga ik ook niet vragen wat ze zeggen. En eh, ja, ik zie Anna alweer, uh, ja, die zat weer te zwaaien en tekens te geven. Dat het nummer wat jij hebt gekozen alweer uh, onder een coderingsnummer klaar staat in de database. En dan kan ik hem zo starten. Echt waar? Maar aan dat nummer kan ik niet zien wat het is natuurlijk. Zal ik het je vertellen? En ik wil ook natuurlijk weten hoe je aan de tips en hints komt natuurlijk. Als die nogal mistig of mysterieus zijn. Nou, ga je gang. Mistig? Ja, mistig of mysterieus. Ja, dat klinkt gewoon lekker om het zo te zeggen. Nou, dat is nogal een mistige tip. Of dat is een mysterieuze tip. Een mistige tip. Eh, ja, mistige tip. Je hebt toch ook wel eens gehoord van de mistige zeemeeuwenmuziek? Mistige zeemeeuwenmuziek? Ja, nooit gehoord? Ik, eh, vind je het goed dat ik mezelf daar even buiten laat? Ja, <laughs> het is goed, ja. Ja, ja. Laat, eh, laat de mist maar even optrekken. Ik ga even kijken, want ik zit in mijn database te scrollen. Ja. En daar zie ik staan dat ik voor vandaag had uitgekozen een eh, band die vooral gevormd wordt door de broeders eh, Luther Dickinson en Cody Dickinson. Ja. En Chris New. Eh, Chris Chew. Oh, Chris. Die doet ook mee. Oké. En dan, dan zijn we er wel, denk ik. Dat was hem. Nou, dan weet je wel wie het. Ze waren ge, genomineerd voor de Grammy Award. Ja. Best Contemporary Blues Album. Mhm. Zijn er nog jonge jongens? Eh, en dat, nee, oh. dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Want ik heb eh, de, de geboortedatum, het bouwjaar staat er niet bij. Weet je dat ik nou weer een rood bolletje achter je naam zit omdat je het slechter slecht hebt voorbereid? ik heb het heel goed voorbereid, maar ik ga niet altijd overal van iedereen alles achterhalen. Dat is namelijk inbreuk op de privacy. Nou, dat vind ik niet. Jawel, als het niet op Google staat, dan, eh, dan eh, vermeld ik het niet. Ja, maar ja, als je niet op Google zoekt, dan vind je het ook niet. En dan kan je, de nee, ik heb wel gezocht, jawel. Natuurlijk. Oh. Maar niet goed genoeg. Maar je weet wel allerlei privé dingen van ze, maar niet, op Google gevonden, dus Nee, ik weet niks van ze. Ik weet alleen dat ik die muziek leuk vond. Hé, hey, maar zullen we hem even draaien dan? Ja, ik, eh, ik zit er klaar voor. Ga je gang. Luisteraars, vandaag gaan wij luisteren naar de North Mississippi All Stars met het nummer 51 Phantom van de LP 51 Phantom uit 2001. Oké, bedankt. Zie je volgende week. Tot dan. dan. De platenkeuze van Rob Ricard. the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a worry in the world, but the blues remain. got the world at your feet. There's a spring about me in my retreat. Smiling faces and percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a worry in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a worry in the world, but the blues remain. So the TV's talking about the ways of it all. Ain't getting down now, I'm picking it up before I can. I'm digging a reaction from the ground. For the world has brought me down, but now I have found that I ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine. sunshine, ain't got no rain. Hij komt uit Spanje vandaan. Hij woont in Londen en heeft daar een band gevormd. Sean Riley en de Slow Riders, die hoor je nu en die komen uit Portugal vandaan. En eh, Rob de Greeuw en ik hebben hem een keer geïnterviewd in Amsterdam. En ook een eh, concertje van hem gezien en dat hebben we een keer op video gezet. Dit heet Talk Tonight. sleep at night serve me right, yeah, I can radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? voor Buddy Whittington. Dit nummer heet Brian's Irvin Road. En wat daar allemaal gebeurde, dat vertelt Buddy. En hij speelt er ook gitaar bij. On a September evening, out on Brian Irvin Road. Some fool was running red lights. His troubled life was out of control. There was death and destruction in just the blink of an eye. What a shame that one man's anger changed so many lives. He must have been crazy. I guess we'll never, never know why he took my father's life out on Bryant Irving Road. through the night. Been a tragic accident, a loved one lost their life. Lawyers standing in line if I sign that fool will pay. But all I really want is to make it through another day. Some things in this world. must have been God's will. While friends with good intentions tell me they know just how I feel. When I'm feeling down, I can hear my mother say, Sunday's in a better place, and we'll meet again on Judgment Day. You can take a man's life, but you can't take his soul. His spirit lives on and on. Vandaag is het 18 april en ik heb natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier eh, erbij voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu aan de agenda beginnen. Paradiso presenteert op zaterdag 20 april Beth Orton. En dat is dan op de locatie De Duif in Amsterdam. De zaal open om 8 uur, aanvang is half 9. Op 26 april treedt Peter Beense op in Horen in Café J. Pekoen aan de Veemarkt. En dit alles als voorbereiding op de komende Koningsdagen. Meer informatie op www.kvjpkoen.nl Op 22 april geeft Sinead Corner een concert in Paradiso, Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso, Amsterdam. Aanvang half acht. Tom McRae doet een solo-optreden op 14 mei in de Effenaar in Eindhoven. Op 15 mei in het Paard van Trooien in Den Haag. Op 16 mei in Vredeburg Leeuwenberg in Utrecht. En op 18 mei in De Duif in Amsterdam. Op dinsdagavond 14 mei kun je naar een evening with Mark Knopfer en Band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. En dan voor de fans van de Zombies. Zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam. Half 8 is de aanvang. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni. En de aanvang is 8 uur. In eh, Paradiso Amsterdam speelt op eh, donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half 8. Meer informatie op www.paradiso.nl de groep Camel treedt op in Nederland en dat doet Camel op vrijdag 25 oktober in de Oosterpoort in Groningen en op zaterdag 26 oktober in de Melkweg in Amsterdam. Op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens waarvan er nog enkele eh, moeten worden bevestigd op 20 april op het cultuurpodium van Slag. En dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger. Eh, zij treden vervolgens op in Café Rembrandt op 26 april. En het adres is Prins Hendrikplein 7 in eh, Zaandam. Dan staat Hans Verlier op 27 april op het podium tijdens de Rhythm Blues Night in Oostpoort in Groningen. De aanvang is 8 uur. En dan zijn we in mei op het bevrijdingsfestival op 5 mei. En dan treden ze op in het Stadspark Groningen. 6 september eh, speelt eh, Hans Valier en de Sidekicks in het Bluescafé aan de Nieuwstraat 74a eh, in Apeldoorn. Aanvang 11 uur en dan de laatste datum 28 september in Nooit Gedacht. En dat vind je aan de Nieuwe Weg 1A in Trips Company en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 18 april 2013. En als je agendatips hebt voor de periode na 25 april, stuur die informatie dan naar rogier.radio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Op 8 juni spelen de Zombies in Paradiso. van de Zombies draai ik een oudje uit 1968. Time of the Season. It's the time of the season. When love runs high in this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone it's the time of the season. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he take us he take anytime? Anytime to show to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know.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 Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogier, bedankt! Rogier, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Het is alweer bijna 4 uur en als de klok bier slaat, dan is aflevering 157 van Donderslag ook weer een gedane zaak. Maar er gebeurt deze donderdag nog veel meer op Radio 501. Ik denk niet dat het zomaar is afgelopen hoor. Want wij zetten dan wel om bieruur de apparatuur uit hier in Studio 11. Maar dan kun je nog veel meer verwachten van Radio 501 vandaag. Mijn collega Fred Seervelk schakelt zometeen over naar de centrale Radio 501 studio De Bierkaai. Eh, naar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's. En vandaag ze zei er natuurlijk voor jullie op deze Radio 501 daverende donderdag tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogier 51.nl.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 Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Je kunt ook even kijken op onze crowdfunding page en daar vind je ook voor heel schappelijke donatiebedragen goede reclamemogelijkheden. Die page vind je via www.radio501.nl Tot zover de mededelingen van deze donderslag. Ik bedank mijn eh, redactie meer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 18 april 2013. En ook Ropricade Theo Verriet bedankt en de luisteraars thuis op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen naar de piepjes over naar mijn collega Armin Tamminga en hij staat te popelen om te kunnen beginnen met zijn programma Afternoons. Maar eerst nog even een Klaasje. Klaas riep een bepaald gevoel op bij mensen. Doodsangst bijvoorbeeld stond hij naast ze een dode makreel te troosten. Waarom? Dat wist niemand. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag van 12 tot 2 en met het openingsuur van Radio 501 Crowdfunding Saturday eh, vanuit Studio De Bierkaai op Radio 501. Daarna ben ik volgende week weer met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze vliegt er af. Hey. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?